Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is een gekke huis op veel snelwegen. Vooral in het zuiden van het land heeft het verkeer last van de gladheid. Rond Eindhoven bijvoorbeeld, daar staan veel files. Volgens Rijkswaterstaat is er sinds gisteravond in het hele land al meer dan 2 miljoen kilo zout gestrooid. Dat heeft in elk geval in de Achterhoek goed uitgepakt. De wegen zijn mooi zwart, zo noemen wij dat. En, eh, het is, eh, in de bermen is het mooi wit en eh, het is natuurlijk altijd oppassen. Hè? zijn natuurlijk plekken waar niet gestrooid is. En ook in het OV is het vandaag anders dan anders. Het streekvervoer staakt. Chauffeurs, conducteurs en machinisten willen meer salaris. Check dus even of jij wel op weg komt met bijvoorbeeld Connection of Arriva. Lachgasgebruikers hoeven voorlopig niet bang te zijn voor een boete als ze worden gesnapt. Het spul is sinds deze maand verboden, maar de politie en het OM kunnen nog niet handhaven... omdat er nog niet is afgesproken hoe ze dat gaan doen. Ook staat in de Telegraaf dat computersystemen nog moeten worden aangepast. Vorig jaar zijn er meer auto's gestolen dan het jaar daarvoor... zegt het centrum dat hier cijfers van bijhoudt. De stijging is geen grote verrassing. In 2021 golden er veel coronaregels en zaten we vaker thuis. Daardoor werd er minder gestolen. Vergeleken met de jaren voor corona is er zelfs een kleine daling te zien. Wel worden er meer elektrische auto's gestolen. Vooral Toyota's vielen bij autodieven in de smaak. En balen voor Manchester United-coach Erik ten Hag. Zijn ploeg had gisteravond voor de tiende keer op rij kunnen winnen. Hij zou dan de eerste coach in jaren zijn die dat weer eens lukt. Menu kwam wel met 1-0 voor, maar kreeg op het laatst toch de gelijkmaker om de oren. Een unlucky moment. In voetbal, yeah, one moment can change eh, everything. And you have seen today. And that eh, the result of the game was by one unlucky moment change. Eh, although we controlled the game.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 啦。 take me home. Ha ha he he ha ha giorno che ricorderai. Alzati in fretta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 106.9 ZFM ZFM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 flame like sodium mixed with petroleum. Slowly but surely, she was walking toward me a scorpion Killing me softly, Lauren or Kevorkian Can't tell if she's cuckoo or quirky When asked her, her name and she said, call me 10